van de Putten met het NOS-journaal. Op de NDSM-werf in Amsterdam-Noord is iemand doodgeschoten. Het is volgens verschillende media de broer van de man die sinds kort kroongetuige is in de Mokro-rechtszaak. Die zaak gaat over de drugsoorlog in de Amsterdamse onderwereld, waarbij vooral Marokkanen en Antillianen betrokken zijn. Na de schietpartij vond de politie een uitgebrande auto, mogelijk de vluchtauto. In Zuid-Frankrijk, in de buurt van Grenoble, is een automobilist met opzet ingereden op militairen. De militairen kwamen de kazerne uit om te gaan joggen toen de auto op hen afreed. Er is niemand gewond geraakt. De Franse politie is bezig met een klopjacht op de dader. Of het een terreuraanslag was, is nog onduidelijk. In een terreuronderzoek in Italië zijn vijf mensen gearresteerd. Ze zouden hebben samengewerkt met Anis Amri. Dat was de man die eind 2016 een aanslag pleegde op de kerstmarkt in Berlijn. Een van de verdachten zou Amri de valse papieren hebben geleverd... waarmee hij destijds naar Duitsland ging. Dankzij de verkiezingen van vorige week komen er meer vrouwen in de gemeenteraad. Dagblad Trouw meldt een stijging van 20 vergeleken met vier jaar geleden. In gemeenten als Amsterdam en Heer Hugo Waard komen evenveel vrouwen als mannen in de raad en in Heerenveen en Waddingsveen zijn de vrouwen in de meerderheid. Bij een brand in een overvol politiebureau in Venezuela zijn zeker 68 mensen om het leven gekomen. De gedetineerden schoten een bewaker neer en er werd brand gesticht. Er braken rellen uit en de Venezolaanse politie gebruikte buiten traangas tegen familieleden van de gevangenen. Tot besluit nog het weer. Eerst droog, maar vanmiddag gaat het land inwaarts regenen. Het wordt ongeveer 9 graden. Morgen ongeveer hetzelfde weer als vandaag. En dan wordt het 9 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag anderhalf uur vertraging tussen Hoogmade en Leidsendam. In 11 kilometer file door een ongeluk met twee auto's. Twee rijstroken zijn dicht tot kwart voor twaalf waarschijnlijk. dan staat er een file op de A16 Rotterdam-Breda bij afrit Rotterdam Centrum. Vijf minuten vertraging. Een half uur vertraging op de A16 Rotterdam-Breda bij Hendrik Ido Ambacht door een gekantelde cementwagen.